met het NOS-journaal. Het aantal verkeershufters dat verplicht op cursus moet blijft stijgen. Vorig jaar waren het er ruim 2000, 100 meer dan in 2018... en bijna 300 meer dan in 2017. De cursus is onder meer verplicht voor mensen die in één rit... twee keer of vaker op een overtreding zijn betrapt... en voor bestuurders die binnen de bebouwde kom... meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. In Den Haag protesteren boeren weer tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een paar duizend boeren hebben zich verzameld op de Koekamp naast het Malieveld. De organisator Farmers Defence Force rekent op de komst van zo'n 7500 boeren. Volgens de politie hebben de meeste boeren zich aan de oproep gehouden... om niet via snelwegen of autowegen naar Den Haag te rijden. Het kabinet komt met een fonds voor compensatie van schade aan de natuur... die het gevolg is van grote projecten. Dat heeft minister Schouten laten weten aan de Tweede Kamer gaat om projecten die vanwege hun grote openbare belang... kosten wat kost moeten doorgaan, zoals van waterschappen... om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Op die manier kunnen belangrijke projecten toch doorgaan... ondanks de schade aan de natuur. Ridouan Taghi is in het onderzoek naar motorclub Wago te linken aan negen moordopdrachten. Drie mensen zijn daadwerkelijk geliquideerd. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend... in een zitting van het proces tegen de motorclub. De zaak staat los van het Marengo-proces... waarin Taghi ook wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Het weer vrijwel droog, maar wel bewolkt. In de kustregio's wel meer zon. Staat een matige tot krachtige westenwind bij een graad of 7.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 Voel het ritme van ZFM. was just He's only here for one thing, but a little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable He was me, one look and I couldn't breathe. Yeah, I said if you me, I might let it happen.